Ik en dit is het nieuws van NOS op 3. De VVD krijgt er drie ministers bij en BBB twee. Er zijn nieuwe bewindslieden nodig, omdat die van NSC allemaal opstapte vorige week. De posten zijn nu dus verdeeld over de twee overgebleven partijen. Maar wie die nieuwe ministers precies zijn, dat krijgen we nog niet te horen, zei demissionair premier Schoofnet. U begrijpt, de namen volgen op een later moment. Dat vergt zorgvuldigheid in het proces en die worden bekendgemaakt zodra het kan. Dit geldt overigens eveneens voor de eh, verdeling en de invulling van de staatssecretariaten. Schoof zei ook dat het kabinet vanaf nu terughoudend gaat zijn... omdat ze nog maar met zo'n klein clubje over zijn. Het leek even alsof de spanningen tussen Groenland en de VS een beetje waren gaan liggen, maar ze zijn weer helemaal opgeleid. Volgens Denemarken, waar Groenland bij hoort, heeft Trump mannetjes rondlopen op Groenland die stiekem onrust proberen te stoken. Je hoort correspondent Rolien Kriton. Volgens de Deense omroep zouden deze Amerikanen ook eh, bepaalde Groenlanders opdracht geven om concrete gevallen aan te wijzen die Denemarken in een slecht daglicht eh, plaatsen. Ook om te proberen Groenlanders over te halen om uit het Deense Koninkrijk eh, te stappen en zich bij de VS aan te sluiten. Want dat is wat Trump al lange tijd wil, dat Groenland Amerikaans wordt. En de Limburgse stad Heerlen gaat 7000 duurdere huizen bouwen. Je verwacht misschien dat er meer behoefte is aan goedkope woningen, maar nee. De wethouder legt uit dat ze met een probleem zitten. Dat we in heel veel van onze gemeenschappen vooral één type woningen hebben. Goedkopere woningen, vaak goedkope huurwoningen. En als je dan een stapje op de woonladder zet en ook vaak een stapje op de carrière ladder, misschien een familie dan ben je op zoek naar iets ruimers. Dat kunnen we als stad op dit moment niet bieden. daarom trekken mensen die op zoek zijn naar een groter huis de stad uit. De duurdere woningen kunnen straks gereserveerd worden voor verpleegkundigen en andere noodzakelijke beroepen. het plan in Heerlen moet 11 miljoen gaan kosten. Het weer, dat is gratis.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 Namen van de nieuwe bewindslieden zijn nog niet bekend. Sinds het begin van de Gaza-oorlog zijn op de westelijke Jordaanover 42.000 Palestijnen verjaagd. Dat zegt de hoge commissaris voor mensenrechten van de VN. Het Israëlische leger en Israëlische kolonisten zouden daarnaast bijna 1000 Palestijnen op de Jordaanover hebben gedood. En tientallen gedetineerden die in de gevangenis van Sittard zaten zijn overgeplaatst. De gevangenis heeft tijdelijk tientallen cellen gesloten vanwege een groot personeelstekort. Het weer wisselend bewolkt en overwegend droog bij 22 tot 27 graden. Dit is ZFM. Hope seems like the summer birds too swiftly flown away.